Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Danny Blind wordt zijn assistent. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Van Gaal en Blind beginnen op 1 augustus en hebben een contract voor twee jaar. 60-jarige Van Gaal volgt Bert van Marwijk op... die kort na teleurstellend verlopen EK zijn ontslag indiende. Van Gaal was tot april 2011 trainer van Bayern München. Daarna zat hij zonder club. Het is de tweede keer in zijn carrière dat Van Gaal bondscoach van Oranje is. Dit is de uitdaging waar ik op wachtte, zegt hij over zijn nieuwe baan. Tien Nederlandse militairen zijn bij een oefening in Beieren ter nauwernood ontsnapt aan elektrocutie. Tijdens een beklimming sloeg de bliksem vlakbij de militairen in in de bergwand. Ze raakten niet gewond. Eerder meldde het Beieren Rode Kruis dat de militairen en vijf andere klimmers gewond waren geraakt toen de bliksem in de staalkabel sloeg waar ze waren gezekt. Maar het ministerie van Defensie ontkent dat de militairen gewond raakten. Wel zijn ze ter controle in het ziekenhuis geweest. Militairen uit Ermelo waren bezig met een zogenoemde grensverleggende oefening. In het gebied is het al dagen slecht weer. Afgelopen weekend vielen doden en raakten 100 mensen gewond. Het Openbaar Ministerie verdenkt een basisschoolleraar uit Wiegen van ontucht met zes minderjarige meisjes. In mei werd al bekend dat de ouders van twee leerlingen en het schoolbestuur aangifte hadden gedaan tegen de man van 43. Nu zijn er volgens het OM zes aangifte binnen. De man gaf les op drie scholen in de gemeenten Druten en Westmaas en Waal. In april begon de politie een onderzoek nadat de man op non-actief was gesteld. gebeurde na een melding over ontoelaatbaar gedrag. De rechtbank heeft het voorarrest van de leraar met twee maanden verlengd.